Ook Rotterdam Airport en vliegveld Eelde gaan vanmiddag weer open. Op de luchthaven zijn reizigers alweer aan het inchecken. Door het vliegverbod zijn vanochtend vele duizenden reizigers gedupeerd. Zeker 500 vluchten zijn geannuleerd. In Thailand is het ultimatum verstreken dat de regering had gesteld aan de betogers. Ze moeten het gebied dat ze bezet houden in het centrum van Bangkok verlaten, anders wordt er mogelijk met scherp geschoten. De betogers lijken nog niet van plan om te vertrekken. Hoe het leger daarop reageert is nog niet duidelijk. En ook is er verwarring over het aantal doden dat tot nu toe is gevallen. Iran wil opnieuw met de permanente leden van de Veiligheidsraad in Duitsland onderhandelen over zijn nucleaire programma. President Ahmadinejad heeft dat gezegd na de ondertekening van een akkoord met Turkije en Brazilië over uranium. Iran verscheept uranium naar Turkije en krijgt daar hoog verrijkt uranium voor terug. Dat wordt gebruikt voor medische doeleinden. Het akkoord moet de angst wegnemen dat Iran werkt aan een eigen kernwapen. De autoverkoop in Europa is voor het eerst dit jaar afgenomen. Vorige maand daalde het aantal verkochte nieuwe auto's met bijna 7,5% ten opzichte van april vorig jaar. Mogelijk is de daling het gevolg van het stopzetten van de sloopregeling in veel landen. Voetbalclub Willem II zit in grote financiële problemen. De eredivisieclub noemt de situatie zorgelijk en geeft vanmiddag een toelichting. De gemeente Tilburg heeft de club al eerder geholpen met huurverlaging en uitstel van het betalen van de huur. Willem II heeft de gemeente nu opnieuw om financiële steun gevraagd.